1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Twee weken voordat de nieuwe donorwet van kracht wordt... zijn 7,1 miljoen volwassenen geregistreerd in het donorregister. Het afgelopen half jaar was er een sterke toename. Het CBS denkt dat het komt door de nieuwe donorwet. Volwassenen moeten nu expliciet laten weten wat ze willen na hun dood. Anders worden hun organen mogelijk voor transplantatiedoeleinden gebruikt. Van de nieuwe registraties geeft het grootste deel geen toestemming. Van alle registraties is 55% wel akkoord. President Trump wil dat de Amerikaanse politie bij aanhoudingen geen nekklem meer toepast. Behalve wanneer een agent in gevaar is. Ook moeten er betere trainingen worden ontwikkeld... en komt er een database met agenten die buitensporig geweld hebben gebruikt. Met de maatregelen reageert Trump op de Black Lives Matter-protesten... die uitbraken na de dood van George Floyd. Die kwam om het leven nadat een witte agent zijn nek afklemde met zijn knie. In meerdere Franse steden heeft zorgpersoneel gedemonstreerd... voor betere werkomstandigheden en meer loon. In Parijs greep de politie in. Zeker 32 mensen zijn opgepakt. 19 agenten raakten gewond. In de Franse hoofdstad gingen duizenden dokters en verplegers de straat op. Ze willen dat president Macron, die hen tijdens de coronacrisis nog omschreef als helden in witte jassen, zijn woorden omzet in daden. En de Surinaamse president Bouterse heeft een gesprek gehad met de winnaars van de verkiezingen over de overdracht van de regering. Dat laten Bouterse, VHP-voorzitter Santokki en nabop Brunswijk weten. Boutersen zou hiermee willen laten zien dat hij bereid is de macht over te dragen. Eind juni komt het nieuwe parlement bijeen en wordt duidelijk wanneer de Surinaamse parlementariërs een nieuwe president kiezen. Om president te kunnen worden heeft Santokki 34 zetels nodig... en is samenwerking met andere partijen noodzakelijk. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog... maar in het noorden kans op een bui. Morgen is het bewolkt. In het zuiden eerst wat zon, maar later felle buien met kans op veel regen.